Chaos die deels ontstond vanwege personeelstekorten. Hij wil werk op Schiphol weer aantrekkelijk maken, zegt economieredacteur Nina Bokosavic. Hij deed een belofte eigenlijk hè, van dat personeel, dat moeten we meer gaan betalen. Want we moeten ook op de een of andere manier in die krappe arbeidsmarkt ervoor zorgen dat personeel naar ons toe komt. Ja, hoe doe je dat? Toch door ze meer geld te, geld te geven, de, beter te belonen. Dus dat was ook een toezegging die hij deed. Schiphol wil verder voorkomen dat in de drukke zomerperiode weer flinke problemen ontstaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof bevestigt dat het stuk over abortus, dat uitlekte naar de media, echt is. Het stuk is het gesprek van de dag in de VS. Daarin staat dat de meerderheid van de leden van het Hoge Gerechtshof een eind wil maken aan het recht op abortus. De opperrechter zegt dat het geen definitief standpunt is. Hij is kwaad dat het stuk is uitgelekt en heeft een onderzoek aangekondigd. Het bureau dat onderzoek heeft gedaan naar de zaak rondom Mark Overmars... zegt dat er inderdaad sprake was van grensoverschrijdend gedrag, meldt Ajax. Overmars werkte tot februari nog als technisch directeur bij de voetbalclub. Daar heeft hij vrouwenlasten gevallen met kwetsende opmerkingen en dikpiks. Volgens het rapport moet de club ook gaan werken aan cultuurverandering. En Liverpool speelt vanavond tegen Villarreal in de tweede halve finale van de Champions League... In de thuiswedstrijd won de ploeg van trainer Jurgen Klopp met 2-0. En dus lijkt er weinig fout te kunnen gaan. Toch blijft Klopp voorzichtig. We hebben een exceptional team here, um, nothing is for granted. You need luck in moments, all these kind of things. So you you better treat it carefully and um, and be ready. But we will. Het is nog maar de vraag of Arnoud Danjuma kan spelen voor Villarreal. De aanvaller uit Nederland heeft last van zijn voet. Bij Liverpool kunnen ze wel gewoon rekenen op Virgil van Dijk. Het weer, eerst een koude nacht. Morgen eerst zonnig, later wat meer wolken. En in het westen kans op regen. Dan tussen de 15 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De enige file van dit moment staat nog op de A1 vanuit Amsterdam...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 Solid Rock is geschreven op een mooie plek aan zee bij een rots in Griekenland en geïnspireerd door de natuur. De song laat ons weten dat je samen zo sterk als een rots in de branding kunt zijn. Esther van Kommer is de vertolkster. of my old memories and the shame. You took my hand and walked the clouds through the darkness of my doubts. And as you stood there by my side, strong to those who were not kind, so I could settle down at last and let it go and leave my past. solid rock, we're standing strong. we failed, we always And into those who shut their eyes. was Spex Hildebrand het boegbeeld van de Volendamse groep Jenrog. Daarna bracht hij een mengeling van de paling sound en country. Beide genres liggen dicht bij elkaar. La Villa Latino is een prachtige song van Spex. You could do the things you do in any other bar. without your cue. You never got too far. tussen much better than the cure. is ook terug te vinden op de nieuwe EP van Judy Blank. Lately I've not been myself at all. I just keep crashing the walls. Guess it's hard to keep on flying when you don't know where to fall. Always moving way too fast. I'm not good at getting rest. Only time I see the sky is when I jaar was Lekker Weg met mandoline en fraaie duozang. teardrops of winter, wild wind hair, clouds of seagulls up in the air. I sing. Crossroads. Hot stuff. Lieselotte van Doren is een Belgische countryzangeres met originele songs en een uniek stemgeluid. Op haar album 49 staan 12 eigen songs waarvan Here I Am er één is. tribute band heeft in Kees Plat een zanger die de country een warm hart toedraagt. When That Old Moon is het beluisteren meer dan waard. When that old moon shines bright And all the stars feel up night Then the world de rubriek Sterren van Toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Met de Merle Haggard cover Somewhere Between scoorde de Tumbleweeds een tweede plaats in de top 40. De song is een onvervalste meezinger en derhalve een evergreen van de nederpop. Voorafgaand aan deze song staan Cajun Born en een Lefty Fritzel medley scherp. De Tumbleweeds zijn met grote voorsprong de bekendste Nederlandse countrygroep. De groep hield eind jaren 70 op te bestaan. 2, 3, 4, play! I was born on a fire 30 miles out of Lafayette And my daddy was a Cajun man And he taught me how to play your hats now. I'm a Cajun born, I'm a Cajun bred. And when I die, I'll be a Cajun dead. If I die in Alaska, if I die in Ohio, my soul will find its way back to the bio. We went to church preacher man. The kids talked about the preacher man, cause we thought he wore dress. After church we have a party, Cajun music on a phonograph. They were sure singing Jolly Blonde, you made a singer out of me. I'm a Cajun born, I'm a Cajun bred, and when I die, a Cajun born. I'm a Cajun bred. And when I die, I'll be a Cajun dead. for my mom. Kees de Haan. In de voetsporen van de Tumbleweeds kan de Major Dundee Band genoemd worden. La Linda stamt uit de tijd dat de naam band uit de groep verdwenen was. desert moon is in her brown eyes. I'll be in heaven tonight. Down in Jesus' cantina. Down where the lights are shining bright. Cause I'm in love. think the stars that shine upon her Wherever she may roam Come baby, play your trumpet And call La La Linda home Cause I'm in love with La Linda Let the band play she into my arms, la la la De helaas overleden René Inemee heeft heel wat petten opgehad. Onder de pet van Lafayette heeft hij enkele Cajun-albums opgenomen. Op een daarvan is Laissez-faire terug te vinden. Spotlight. Plotseling was daar Damien van Elburg. Deze 20-jarige Limburger heeft het warme stemgeluid van de jonge Elvis, John Prine of Johnny Cash. Hij put graag uit het oeuvre van zijn helden, maar heeft ook al een behoorlijk aantal songs op zijn repertoire. Moving On en Stay Away From That Whiskey zijn twee songs van hem. today. can't walk out the door. Early next morning, Jackie D has gone. With a headache and dehydration, he left me alone. But I know where to find him again. Maybe that's when I finally defeat him. Stay away from that whiskey it's too damn risky. You're gonna drink, drink, drink, drink some more. Stay away from that whiskey. It's too damn risky. You're gonna drink till you can walk out that door. Whiskey, whiskey, whiskey. It's too risky. You're gonna drink till you can walk out that door. Na een tweede mislukte niertransplantatie overleed mijn moeder in 2018. Op wat haar 60-jarige verjaardag had moeten zijn, schreef ik het liedje Part of Me. Aldus Jork van Norden. Het confronteerde hem ook met zijn eigen sterfelijkheid. De dreiging van de nierziekte hangt immers boven zijn hele familie. Judy Blank staat hem bij in deze song. off to you zijn van de partij om deze speciale aflevering passend af te sluiten met To Say Goodbye. Tot volgende week. Dag. He said I call you hon when I get there dropped the kids at school and headed home. Walked in and turned the front room TV on. She could tell that there was something wrong. Every channel had the same thing on. Now seven years have passed and gone away. But she's still hurting like it's yesterday Cause she wants to put her arms around his neck A look in his eyes so blue And said, honey, I don't regret A single day I spent with you She wants to tell He just wants to say goodbye He sits beside her in a nursing home Through her silver hair he runs a comb He hangs their wedding pictures on they've lived From their first kiss to their last grand kiss For seven months now she just sits and